Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het dodental van het treinongeluk in Italië is opgelopen naar 20. Er zijn tientallen gewonden. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Vanochtend botsten rond 11 uur twee passagierstreinen op elkaar in de buurt van Bari. De ravage is enorm. Er is weinig over van de voorkanten van de treinen. Het ongeluk gebeurde op een enkel spoor en het traject wordt vaak gebruikt door forensen en studenten. De Italiaanse premier Renzi heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. De politie werkte onzorgvuldig tijdens het onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede in 2000, waarbij 23 doden vielen. Dat blijkt uit een kritisch intern rapport dat van de rechter openbaar moest worden. Zo had het bureau interne zaken serieuze vragen over de professionaliteit van het onderzoek. Bijvoorbeeld over hoe de politie met bewijsmateriaal omging. Circus Herman Rens gaat weer het land in. Het circus ging in oktober failliet, maar een evenementorganisatie uit Noord-Holland blaast het nieuw leven in. De eerste grote optredens zijn in december en januari in Haarlem. Ze gaan met een grotere tent naar steden en blijven langer op één plek staan dan het oude circus. De vroegere directeur en clown van Herman Rens gaat ook in het nieuwe circus aan de slag. Een voormalige politieagent uit Den Haag wordt verdacht van diefstal. Hij zou als agent geld van drie bekeuringen achterover hebben gedrukt, meldt Omroep West. Buitenlanders kregen een bekeuring van de man en hij liet ze direct afrekenen. De agent ontkent, volgens zijn advocaat ligt de fout bij een slordige administratie van de politie. Sebastian Langeveld is uit de Tour de France gestapt. Hij is de eerste Nederlander die vertrekt tijdens deze editie. De renner van Cannondale kon het straffe tempo van de etappe van vandaag niet meer aan.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 Wow.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 me, catch me, catch me, come on, catch me. I want you now. I know you can save me, come and save me. I need you now. I am yours forever, yes forever.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 Love left me with a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 it's you Baby, and me.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 getaway samba Este samba que misto de maracatu No, I can't.